4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah al-Senoussi. De vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi werd gisteren gearresteerd. als een van de belangrijkste figuren binnen het Libische regime. De overgangsraad in Tripoli wil de 63-jarige al-Senoussi in Libië berechten, maar ook het internationaal strafhof wil hem hebben. Net als Gaddafi's zoon, Saif al-Islam, is hij bij het strafhof aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Verder heeft Frankrijk om de uitlevering van Al-Sanoussi gevraagd in verband met een bomaanslag op een Frans vliegtuig boven Niger in 1989. Daarbij kwamen 170 mensen om het leven. De autoriteiten in Mauritanië hebben al gezegd dat ze eerst hun eigen onderzoek afwachten voordat er een besluit wordt genomen over uitlevering. In Horen is een jongen van 17 doodgestoken. Het gebeurde op een kermis op het Haagje Dekenplein. De kermis liep net ten einde toen de jongen werd gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat de jongen onwel was geworden, maar later bleek dat hij was neergestoken. De politie heeft de verdachten opgepakt. Over de toedracht van de steekpartij in Horen is nog niets bekend. In het zuidoosten van Colombia hebben varkrebellen elf militairen gedood. Volgens het Colombiaanse leger waren de militairen op patrouille toen ze bij de grens met Venezuela werden aangevallen. Waarschijnlijk gebruikten de varkrebellen zelfgemaakte raketten. De militairen bewaken in het gebied olieinstallaties. Dit is het grootste verlies voor het Colombiaanse leger sinds oktober vorig jaar toen 20 militairen in gevechten met de vark omkwamen. Vorige maand beloofde de beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd.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 I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Ruben, you cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat you, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?